Gert Kluk met het NOS Journaal. Formule 1-coureur maakt afscheiding van Spanje door kan gaan. De Spaanse regering is fel tegen de illegale stembusgang... en doet er alles aan om die in de kiem te smoren. Duizenden agenten van de nationale politie zijn actief in Catalonië. Ze hebben stembussen en stembiljetten in beslag genomen. Bij sommige stembureaus worden de politiemensen tegengehouden... door voorstanders van het referendum. De Catalaanse premier Carlos Puigdemont wilde zijn stem uitbrengen in een sporthal... Maar de Guardia Civil had dat stembureau omsingeld. Daarom heeft Puigdemont ergens anders zijn stem uitgebracht. De Catalaanse regiopolitie is ook aanwezig bij veel stembureaus, maar die grijpt niet in. Voormalig acteur en voetbalster O.J. Simpson is vrijgelaten uit de gevangenis. Simpson zat een straf uit van 33 jaar vanwege een gewelddadige beroving. Hij komt na 9 jaar vrij vanwege goed gedrag. De 70-jarige Simpson is onder voorwaarden vrijgelaten en de komende vijf jaar staat hij nog onder toezicht van de gevangenis. Simpson werd in 1995 vrijgesproken in een andere zaak. Die draaide om de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman. Het weer. In het oosten geregeld zon en lange tijd droog. In het westen meer bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond breidt de regen zich uit naar het oosten. Morgen wordt het wisselvallig, maar vanaf dinsdag vaker droog en koeler.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 Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Sepp en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, daar zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Dijngraaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Uh, eh, er, zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live eh, eh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt, want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer, You're My Thrill. do something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems on a silver peace Ja, flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Eh, klarinet Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Johnny Stitt, Blues, eh, Blows the Blues eh, en The eh, Hard Swing. Een LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 Things were fine till they took you down. Oh, but you up and passed you around. blijf leuk. Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch eh, met Nederlandse mensen bezig. En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb eh, redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove, maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet uh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact a memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. us a right to things, the body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey reenacted over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tooled flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn. Gerald Clayton. Um, Wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jaco Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw deetje uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. shouldn't have let you go. So listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van uh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is een, de dochter van de bekende jazzpianist. heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz noir muziek. Komt-ie. in many ways it's fair to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end or maybe close enough to you. Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007.